12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Britse lagerhuis heeft het verzoek van premier Johnson... om nieuwe verkiezingen te houden afgewezen. Johnson had een tweederde meerderheid van 434 stemmen nodig... om zijn motie aangenomen te krijgen... maar hij kreeg slechts de steun van 298 parlementariërs. Eerder vanavond stemde het lagerhuis al tegen een brexit zonder deal... maar daar moet ook het hogerhuis nog over stemmen. Het afwijzen van een no-deal Brexit was voor Johnson de reden om aan te sturen op verkiezingen. Voetballers in Engeland willen dat Facebook, Instagram en Twitter direct accounts verwijderen als iemand iets racistisch plaatst. Ook moeten de sociale mediabedrijven meer doen tegen racisme op hun platforms, stellen de voetballers. De Premier League is pas een paar weken onderweg, maar er zijn al meerdere zwarte spelers racistisch bejegend. De Nederlandse verzetstrijdster Diet Eeman is overleden. Door haar inzet werden de levens van honderden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog gespaard. Eeman werd in de oorlog gedeporteerd naar kamp Vught en later bevrijd. Daarna emigreerde ze naar Amerika. Ze kwam terecht in de plaats Grand Rapids in Michigan. En daar is ze ook overleden. Zondag is er een afscheidsdienst voor haar in de gereformeerde kerk in Grand Rapids. Diet Eeman was 99 jaar een ondernemer mag morgen geen lachgasballonnen uitdelen... tijdens een demonstratie bij het stadhuis in Amsterdam. Doet hij dat toch, dan volgt een dwangsom. Hoe hoog die is, is niet bekend. De man is het niet eens met het beleid van de gemeente over lachgas... en wilde daarom 20.000 lachgasballonnen weggeven. De ondernemer zegt dat zijn actie morgen gewoon doorgaat.